Michel Koenen met het NOS-journaal. De Canadese politieactie van de twee vermiste Nederlandse poolreizigers... Philip Roo en Mark Cornelissen. De politie gaat ervan uit dat de mannen zijn verdronken... nadat ze door het ijs zijn gezakt. Na een noodsignaal vond de politie gisteren alleen spullen van de Roo en Cornelissen. De twee vertrokken op 6 april vanuit Canada naar de Noordpool... om de gevolgen van klimaatverandering te onderzoeken... zoals het dunner worden van het ijs. De Tweede Kamer wil dat de NS onderzoekt of het treinpersoneel op vaste routes moet gaan rijden. Volgens de VVD kunnen verstoringen op het spoor gemakkelijker worden opgelost als conducteurs en machinisten op zo'n vaste trajecten werken. Toen het zogenaamde rondje rondom de kerk in 2000 zou worden ingevoerd leidde dat tot stakingen. Het treinverkeer kwam stil te liggen in het hele land en het plan verdween toen snel van tafel. Rusland, Duitsland, Frankrijk en Oekraïne vinden dat het beter gaat met de wapenstilstand in het oosten van Oekraïne. De leiders van de landen hadden vandaag telefonisch overleg. Rusland zegt dat de leiders ook vooruitgang zien bij het terugtrekken van zware wapens uit de regio. NAVO-opperbevelhebber Breedlove vertrouwt de Rus niet. Het Russische leger maakt mogelijk gebruik van de recente gevechtspauze om een nieuw militair offensief voor te bereiden, zegt hij. Actrice Annick Pfeiffer heeft de Mary Dresselhuisprijs gewonnen. Ze kreeg de prijs in het tv-programma Opium. De prijs bestaat uit een penning en een cheque van 12.500 euro. Dat geld is bedoeld voor haar verdere persoonlijke ontwikkeling in de toneelspelen. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een acteur, actrice of gezelschap met een uitzonderlijk talent. Het weer. Het is droog en vannacht is het 2 tot 5 graden. Morgen schijnt vooral in het noorden de zon. Het zuiden is bewolkt, maar wel droog. Het wordt een graad of 12. Morgenavond in het noorden kans op een bui.